4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iraanse veiligheidstroepen zijn in grote getalen aanwezig op cruciale locaties in Teheran om nieuwe demonstraties te voorkomen. Er zijn al berichten dat her en der betogers de straat op zijn gegaan. Veel Iraniërs keren zich openlijk van de regering af na de leugens over het neergeschoten Oekraïense vliegtuig. De Amerikaanse president Trump heeft via Twitter de Iraanse leiders opgeroepen geen geweld te gebruiken. Ook eist hij dat het internet weer wordt opengesteld en dat journalisten hun werk vrij mogen doen. De enige Iraanse vrouw die ooit een Olympische medaille won... heeft het land definitief verlaten. Het gaat om de 21-jarige Kimia Alizadeh... die in 2016 op de Spelen in Rio brons won bij taekwondo. Ze zegt op Instagram dat ze niet langer wil worden onderdrukt... en politiek wil worden gebruikt. Er gaan geruchten dat Elizadeh naar Nederland is gevlucht... maar daar zegt ze zelf niets over. Duizenden Filipijnen die rond een actieve vulkaan in de buurt van de hoofdstad Manila wonen, moeten vluchten. Volgens lokale autoriteiten kan de berg binnen enkele uren of dagen uitbarsten. De vulkaan Taal spuwde vandaag as, stenen en stoom. Het vliegverkeer naar Manila is stilgelegd. Op de EK-afstanden in Heerenveen is Jutta Leerdam kampioen geworden op de 1000 meter. Ze schaatste een persoonlijk record en de tweede tijd ooit op die afstand in Tialf. Ook was er succes voor Nederland op de ploegenachtervolging. Irene Wust, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje wonnen goud ten koste van Rusland. Bij de mannen reden Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker de snelste tijd. Ook daar werd Rusland tweede. Mathieu van der Poel is voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen veldrijden geworden. In het Brabantse Rukven maakte hij zijn favoriete rol ruimschoots waar. Lars van der Haar werd tweede, Joris Nieuwenhuis pakte het brons. Het weer... Bewolkt en vooral in het noorden regen. Vanavond en vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies vallen een paar buien. Morgen af en toe zon, bijna overal droog en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Pulled up in the party when you me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Light is in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I don't know when I play, I you do, they say I play. I don't know when they do me, when they stop at my i Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, i so in girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're you just own Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you flip get higher Girl, I love how you hold it I put my hand there Hold it, I'ma be right fire I'm I'ma be right by I'ma be I'ma be Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, Lights down for the one I love right now. She never look better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. We need nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. so cold, cause we just moaning. No, just Cause body on fire. Show me how to control it. And go ahead, you can and get higher. Girl, I love how you hold it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by I'ma be right by I'ma be right by I'ma be right by Thank you.